van 8 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In de Zaanse wijk Poelenburg zijn gisteravond vier overlastgevers opgepakt. Volgens de regionale omroep NH zijn de arrestanten buurtbewoners. In de wijk is het al weken onrustig. Een groep jongeren veroorzaakt overlast bij een supermarkt... en intimideert voorbijgangers, winkelpersoneel en politieagenten. Dit weekend werd een raadslid voor het oog van de camera bedreigd. De politie treedt inmiddels harder op... Er zijn meer agenten in de Zaanse wijk, er komt meer cameratoezicht en mogelijk komen er gebiedsverboden. Eduardo Cunha, een van de belangrijkste politici achter het afzetten van de Braziliaanse president Rousseff, is nu zelf zijn parlementszetel kwijt. Cunha was al afgetreden als voorzitter van het Braziliaanse Huis van Afgevaardigden vanwege beschuldigingen van corruptie. Er wordt ervan verdacht dat hij miljoenen heeft verdiend met omkoping rond het staatsoliebedrijf Petrobras en dat hij het geld heeft gestald op geheime Zwitserse rekeningen. Turkse organisaties in Nederland moeten zich uitspreken tegen geweld en intimidatie. Doen ze dat niet, dan zijn ze geen gesprekspartner meer voor het kabinet. Dat schrijft minister Ascher aan de Tweede Kamer, die vanmiddag debatteert over de spanningen in de Turkse gemeenschap. Die zijn opgelopen door de mislukte staatsgreep van twee maanden geleden. De PVV wil een referendum invoeren naar Zwitsers model. Het gaat om een bindend referendum dat overal over kan gaan en dat vier keer per jaar moet kunnen worden gehouden. De uitslag moet meteen onderdeel worden van de grondwet. In Nederland bestaat nu alleen een raadplegend referendum. Ligt wel een voorstel voor een bindend referendum, maar dat kan alleen gaan over een al aangenomen wet. PVV-voorstel gaat een stuk verder. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag met maxima van 28 tot 32 graden. Ook morgen en donderdag is het zonnig en heet. Pas vanaf vrijdag neemt de bewolking toe en gaan de temperaturen omlaag. Dit was het NOS. verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nu 44 files. De meeste staan rond Amersfoort en Almere. En daarna staat het goed vast op de A7 tussen Hoorn en Purmerend. In de richting van Zaandam. Er is een ongeluk gebeurd. Er staat 12 kilometer file. De vertraging is bijna een uur. De linkerrijstrook is dicht. Op de A1 richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Knopendiemen 15 kilometer. Dat is dik een half uur extra. En drie kwartier extra daardoor op de A6 van eh, Lelystad naar Amsterdam.